Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Namens te adviseren over de internationale aanpak van de epidemie. Hij zal in contact staan met de ebola-crisisteams van de VN en de EU in de meest getroffen landen. Ploemen zegt dat het essentieel is dat iemand namens Nederland van dichtbij de ontwikkelingen op de voet volgt. Dokter kan met voorstellen komen om de impact van ebola zoveel mogelijk te beperken. In Duitsland hebben tot oktober meer dan 130.000 mensen asiel aangevraagd. En dat is net zoveel als in heel 2013. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de meeste asielzoekers uit Syrië, Afghanistan en Irak komen. Het aantal vluchtelingen stijgt al maanden mede door de spanningen in het Midden-Oosten. De regering besloot vorige maand tot een wetswijziging... waardoor het moeilijker wordt voor vluchtelingen uit de Balkan om asiel te krijgen in Duitsland. Staatssecretaris Mansveld vindt dat we met de OV-chipkaart op de goede weg zijn, maar dat het beter kan. Ze reageert op geluiden uit de Tweede Kamer dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Mansveld noemt de kaart een volwaardig product dat door de reizigers wordt gewaardeerd. Ze wil de klachten erover niet bagatelliseren, maar benadrukt dat er 38 miljoen transacties per week zijn en dat er 2400 klachten zijn. Mansveld wijst erop dat er al allerlei proeven worden gedaan met nieuwe methodes. De drie grote vakbonden in België hebben voor 15 december een nationale staking aangekondigd. Daarmee protesteren ze tegen een regeerakkoord vol blinde besparingen. Dat meldt de VRT. België gaat 8,5 miljard bezuinigen, pensioenleeftijd gaat omhoog en tal van sociale vangnetten worden versoberd. De bonden geven vanmiddag een persconferentie over de staking. Het weer, wolkenvelden in het westen, midden en zuiden zon. En het is zo'n 16 graden.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 Hè? Daar kon, je, daar kon je staat op maken. Dit hoorde je zeker elke avond terug. Samen met heel veel van dit eh, gelijksoortige dingen. Ik zei het al, een beetje de Philly sound was toen helemaal in. Hè? De jaren 75, 76 zo'n beetje. Dus welkom terug bij de vinyljaren. Je hoorde Barry White en de Love Unlimited Orchestra. Toch? Ja, en het, het, het, nummer dus eh, instrumentaal opgenomen. En hij dacht, het wordt absoluut geen succes. Maar het werd dus een mega succes. Ja. En heeft in een later stadium heeft hij het ook, eh, heeft hij het ook nog ingezongen. Ja, ik weet niet of we, daar dit tweede uur tijd voor krijgen. Maar we hebben nog zoveel liggen, uh, Ruud. Ja, je, dus- hebt, je hebt me nou weer overdonderd met heel veel mooi LP-werk. Nou, ik ga je nu ook weer overdonderen. En nu oh. ook luisteraars. Want we gaan weer terug naar december 1973, Los Angeles toen eh, eh, Count Basie samen met blues-virtuoos Joe Turner... de studio indook met een aantal briljante eh, instrumentalisten. Waaronder natuurlijk Count Basie op piano op orgel... en Harry Sweets, Edison trompet... en J.J. Johnson op trombone... Eddie Lockjaw Davis, sax. Ik ben zo blij dat ik die Eddie Lockjaw Davis nog eens een keer live heb gezien... In het, tijdens de, in Den Haag, het North Sea Jazz Festival. Die man kon bijna niet meer lopen en plaatste zich enkel op krukken, van die houten krukken nog. Hm. Maar hij kon een partij blazen op de Noorsax, dat was geweldig. Ja. Dan hebben we nog natuurlijk eh, Zoet Sims op de Noorsax... Irvin Ashby op gitaar, Ray Brown op bas... en natuurlijk achter de drums Louis Belsen. Wat een sterbezetting. Ja. Op de LP The Bosses uit 1973. Geniet u van het nummer Roland Pete. me slow, rock me, baby. je zou maar, maar zo'n orkest achter je hebben staan met dit soort namen. Nou, dat lijkt me geweldig. Ja, dat is, dat is geweldig. Dat, dat, is, eh, dat is zo geweldig als je met zulke muzikanten eh, kunt samenwerken. Dat is, eh, dat, dan, dan, dan krijg je gewoon een, een krul je ding als muzikant, om het zo maar eens te zeggen. Ik hou het wel netjes. <laughs> ja, en uitgebracht natuurlijk op een van... Je hebt dus speciale jazz labels. Ja. En dit was natuurlijk uitgebracht op Pablo Records. Ja, ja. Nou, het is geweldig. Het is heerlijk om naar te luisteren. En uh, ja, oké. Eens even kijken. Ehm, Terug naar... Ja? Ja, groeners noem je dat hè, tegenwoordig. Groeners. Groeners. Groeners wat, betekent dat, wat betekent dat? Groeners. Ja, ik weet niet. Eh, dat zijn. Ja, ik weet het niet. Dit is wel de. de, de laten we zeggen, ik, denk niet, ik denk niet dat Frank Sinatra tot het, uh, het degentje worden. Dat zijn meer de, de jongens als. als als, als eh, god weet je maar, nou Bing Crosby en zo. Mensen die op een hele rustige manier, eh, op een hele softe manier vooral ook eh, muziek zingen. En, en dat is Frank Sinatra niet. Frank Sinatra is echt een bandzanger. Dat is echt een bandzanger. Dat, ik, heb een, ik heb thuis nog een oude videoband. dat hij een, een album aan het opnemen is met, met Quincy Jones. Waar onder andere LA is My Lady op staat. En ook al die standards weer. Hè, waar hij die standards ook opnieuw heeft. En daar legt Quincy Jones uit wat eigenlijk het unieke van Frank Sinatra is. Eh, die, die, die, man die heeft een timing. Dat, dat, dat kan niemand hem nadoen. Dat is, dat is zo apart. Hij zingt nooit strak op de tel, om het zo maar te zeggen. Maar er altijd iets tegenaan. Er iets voor, er iets na. En daardoor swingt het als een trein. Dat is, dat is, het, mooiste van, dat is het mooie van Frank Sinatra. En uh, ja, die, die, die video is ook geweldig. Ja, maar als je ook, ziet, ik bedoel, Frank Sinatra, bedoel, de, hele unieke stemgeluid, The Voice, niet voor niets. Bedoel, soms dacht je ervan, hij is gewoon vals zingen. Maar het, het, klonk altijd en het werd gesteund door de, het grote orkest. die het was helemaal niet, ik, vond, ik vind het helemaal niet zo'n eh, eh, eh, niet zo'n geweldige zanger qua zangtechniek. vooral niet. Maar het was, een, het, was een, het was een performer. En dat, dat is wat, wat zo belangrijk is. Zijn, performance, de manier waarop hij het bracht. Eh, de manier waarop, waarop hij het zong was uniek. Het was helemaal niet zo'n groot zanger. Qua stem zeker niet. Maar, maar, een entertainment puur eh, zang. ja, een, een, een, performer entertainer puur zang. En dat maakte hem zo groot. En daarbij had hij nog een leuke kop ook. Wat de dametjes natuurlijk wel interessant vonden. Dus ja. Nou. Goed, wat gaan we draaien? That Old Black Magic.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 in a spin. Crazy about the spin I'm in. Under that old black magic called love. That old black magic called love. That old black magic called love. Ja, met zo'n orkest. Dat swingt altijd. ik, ik, ik, kan me, ik kan me herinneren dat ik ooit zelf eens één keer eh, met het Metropoolorkest gespeeld heb. En dat, dat, dat is, dan ervaar je ook zoiets. Weet je, dan sta je met zo'n zo'n groot orkest eh, eh, te spelen in het concertgebouw Notenbenen in, in, in Amsterdam. Samen met mijn grote idool Rick van der Linden. Nou, dat, dat was zo uniek. Dat was zo geweldig om dat mee te maken. Om dan dat orkest zo te horen erachter, joh. Dat, dat, dat, eh. Je, je, wordt van, je wordt van de repetitie je al blij. Dan kom je binnen en zijn ze met zo'n stuk aan het repeteren. Daar word je al blij van. Dat, dat is al fantastisch. Is dat nog vastgelegd op... Eh, op, Nee, dat is helaas nooit ah, vastgelegd. Nee, helaas niet. Helaas niet. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Ik weet alleen dat ik het gedaan heb. Geen foto's? Ook niet? Nee, nee ah, ik heb er helemaal niks van. Dat is ook eigenlijk wel een beetje jammer. Maar het was wel geweldig om te doen. Dat weer wel. Goed, eh, Frank Sinatra dus in that Old Black Magic. called Love. Terug naar de zwoele stem van Barry, White. Jij, past er wel een beetje bij, vind ik. Als je, dat, eh, als je ook ziet die titels van die verzameld dubbel LP... bedoel, je wordt daar toch helemaal gevoelig van. Never, never gonna give you up. Ja. Standing in the shadows of love. Share a little love in my heart. <gasps> Can't get enough of your love, babe. Moet ik even man in de achter? en nu gaan we genieten van... I'm gonna love you just a little bit more, baby. Tegen wie zeg je dat nou? Toch niet tegen mij, had ik. <laughs> tegen de luisteraars. <laughs> okay. Oh, dames, hij zei het speciaal tegen u. <laughs> Oeh. so good. You're lying here next to me. Ik kan het niet eens. <laughs> ik kom niet eens zo laag, zeg. Nu zou ik het proberen, hoor. Ik bedoel, dit is toch echt Barry White. Ja. Ten, ten voeten uit. Ten voeten uit, ja. Geweldig. Ten voeten uit. Goed, ehm, Barry White. En we gaan nu weer over naar de bossen, als ik het goed zie. Eh, we gaan weer terug naar de blues. De blues. Big Joe Turner, Count ja. Basie en Honey Dripper. did not mean to treat her. Don't mean no Way. Nobody seemed to care. Nobody loved me. Nobody seemed to care. My baby's gone. It's crossed. be talking to myself. I'm gonna leave here walking. I'll probably be talking to myself. dit is toch echt pure blues, hè? Want als, je, is, als, je die, tekst hoort, dan word je helemaal depressief. Word Nobody loves me. Nobody knows oh. you when you're down and out. And you left me. And, wow. Oh, jongen, jongen, jongen. Ik heb afgelopen zondag, heb ik, <laughs> zei ik al, heb ik zelf zoiets met die teksten zitten zingen. Nou, als dat je, als, wat, wat er in die teksten staat, als dat je allemaal overkomt, dan spring je niet één keer, maar vijf keer voor de trein. Ja. Jongen, jongen, jongen. niet dat dat mogelijk is, maar goed is niet te veel, maar Maar dit was een echte stem. Maar dit was wel een klassieke blues, hè. Want dat, het is een aardig te, eh, optelsommetje als je gaat kijken van hoeveel teksten beginnen met de zinsnede When I woke up this morning. Ik geloof dat het een heleboel nummers zijn. <laughs> ik denk dat je in de honderden komt. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, eh, Big Joe Turner samen met het orkest van Count Basie. En wat een heerlijke muziek. Geweldig. Goed, terug naar The Voice. The Voice. Twee nummers achter elkaar, luisteraars. Niet The Voice of Holland, hoor. Nee, nee. The Real Voice. The Real Voice. Allereerst eh, Learning the Blues en daarna Love is the Tender Trap. The tables are empty The dance floor's deserted.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 Soon you even stop trying. You walk that floor and where when you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and you wear out your shoes when you feel your heart break. You're You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rides. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night when her kisses make you tingle, she'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on a map about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trial. Ja, ja, het is niet Jess in Zandvoort hoor, u naar luistert. Het is nog steeds... <laughs> uh, eh, voor Jazz, weet het ook. Uh, het is nog steeds eh, die vinyljaren, maar we zitten wel een beetje in de jazz vandaag. En ja, dat kan bijna ook niet anders als je Albert Jan te gast hebt. Um, dat is, eh, het, is gewoon heerlijke muziek allemaal. Ehm, we gaan nou weer naar die, die, die man die, dat mogen we tegenwoordig niet meer zeggen, hè, want dan... dat zeggen we dus ook niet. Nee, want dan... nee. Maar die stem... Ja. Die stem. Ja, net zoals... Nou. Net, net, net maar ja, als je, als, je nou zegt, als je nou zegt Barry White... dan voelt iedereen, dan voelen alle blanken zich weer... Die eh, man heet zo. Ja, White. En het is een negen En weer zo'n nou? pakkende titel, hè? Oh ja? Ja. Oh. I've got you so much to give. Nou, het was een vrij grote man dus. <laughs> Als hij, als hij, zichzelf, als gaf, gaf hij ook heel wat. Ja, dat geloof ik wel. Goed, hier is Barry White. It's gonna take my lifetime. gonna take years and years and years and years. And I'll fill you up, your hopes, your dreams. Believe me, girl, you got everything right here. Right here. Barry Onmiskenbaar. Onmiskenbaar. <laughs> ja. You got so much to give. Als je dan ook nog wat LP's wil eh, hebben van Lou Rolls... dan kan je de hele, zo'n hele nachtclub een hele, hele nacht vullen met dit soort muziek. Nachtclubmuziek. <laughs> ja, ja. ja, dat is waar. Het is, het is wel leuk trouwens, dames en heren... dat eh, zeiden we aan het begin van het programma al... dat vinyl eigenlijk gewoon... Eh, wij zijn al vijf jaar, bijna vijf jaar bezig. Vier en een half jaar om precies te zijn met dit programma. En het is toch wel leuk, niet dat dat aan ons ligt, maar dat vinyl op dit moment gewoon weer bo big booming business is. Hè? Het is, eh, absoluut weer eh, terug van weg geweest. Het is helemaal terug. Het, is, het, is, het, heeft, het verdringt gewoon de cd op dit moment. Het is, het is ook zo leuk dat, dat bepaalde artiesten, dat zie je ook, dat, dat heel veel nieuw werk gewoon weer op vinyl uitkomt. Zo het niet zo geweest. Dat is nu wel zo. Eh, Als je maar lang genoeg... hoe vaak heb ik niet op het punt gestaan, Ruud? Ja, bij jou is dat een heel ander verhaal. Maar zo, god, zal ik mijn LP's wegdoen? Want ik heb toch geen pick-up meer en ik heb toch niks meer. Maar eh, ik heb het eh, heel gelukkig weten eh, te weerhouden. En ik heb gewoon weer een, een, draaitafel aangeschaft met een mengpaneel. En ik zit gewoon s'avonds gewoon weer heerlijk vinyl te draaien. Ja, nou, ja. dat, dat, dat, geldt voor mij hetzelfde. Ik heb nooit mijn platenspeler weggedaan. Mijn platenspeler is volgend jaar. Dan, gaat, dan is hij jarig, dan wordt hij 40 jaar. <laughs> ja, dat is echt zo. Ik heb, ik heb echt een draaitafel van, eh, van een bepaald merk, Japans merk. En eh, die heb ik toen de tijd gekocht. Die kostte me toen wel 1250 gulden. Kan In 1975. Maar eh, dat ding dat draait nog steeds. En dat is nog steeds perfect. is niet kapot te krijgen. Eh, dus, dat is geweldig. En, en eh, ja, daar draai je dus gewoon nog een goed element erin. En prachtig luid. Maar wat ik even wilde vertellen, dames en heren. Dat als u dat wilt zien, dat uh, vinyl weer booming is. En, en dat u ook ziet dat nieuw werk, gewoon heel nieuw werk... weer op vinyl uitkomt. Het wordt een beetje gebracht onder de titel Liefhebber voor Liefhebbers. Je zult er eh, bijvoorbeeld geen Frans Bauer tegenkomen in die lijst. Dat zeker niet. Niet dat hij het misschien niet op vinyl uitbrengt, maar dat, dat zie je nog niet. Maar de, dan moet u gewoon eventjes kijken op vinyl50.nl. Als u dus gewoon kijkt op vinyl50.nl. Dan ziet u dus de actuele lijst die ook weer wekelijks wordt bijgewerkt. Dus en echt naar aanleiding van verkopen. Dus niet... Eh, eh, niet dat men een, een, plaats in de top 40 koopt, zoals tegenwoordig gebruikelijk is. Maar echt gewoon op de ouderwetse manier naar de verkoop van vinyl. En het is wel van belang dat, dat er een Haarlemse platenzaak is. Mag de naam niet noemen, omdat hij in Noord-Haarlem-Noord zit. <laughs> Maar goed, het, zegt ook wel wat. Het is jaren weg geweest, die vinyl top 50. Ja, en het is nu gewoon na, 11 jaar of zo, 11, 12 jaar is hij gewoon weer terug. En nog iets over vinyl. Die tip kan ik u ook nog even geven. Eh, er is nog steeds in het Haarlems Historisch Museum... is er nog steeds een tentoonstelling... Haarlem Vinylstad. En dat is echt de moeite waard om daar gewoon eens te gaan kijken. Want daar zie je dus alles over vinyl. En vergeet niet dat Haarlem op het gebied van platenindustrie... eigenlijk ook de leading city was hè, in, in die periode. We hadden daar maar liefst eh, twee grote platenperserijen, Die van, van Bovema bestaat niet meer, dus kan ik gewoon zeggen. En, en die van CBS, later Sony. Dat is, dus dat waren twee grote platenfabrieken. En er zijn nog steeds een aantal platenperserijen in Haarlem actief. In de Waardepolder zit er nog één. En volgens mij ook in Heemstede. Als die er nog is, dat weet ik niet. Maar die is er ook nog steeds, uh, denk ik. Aan de Blekersvaartweg. De oude perserij van Bovema. zeggen, heb ik zelf nog gewerkt. Kun je nagaan. <laughs> Dus, dus, liefhebbers van vinyl die geen pick-up meer hebben, kopen pick-up. En, maar eh, oh ja, je koopt, koopt zo'n ding van 99 euro of zo. Heb je al een goede, goede grammofoon. Dan kan je hem tegenwoordig ook weer omzetten naar, eh, naar, naar eh, digitaal. Als je dat zou als willen. je dat zou willen, kan dat inderdaad. dat moet je dus niet willen, begrijp nee. luisteraars. Nee, dat moet je niet willen. Maar het kan, het kan dus eventueel wel. Ja. Goed, nou, laten we niet lang lullen, want we hebben niet zoveel tijd meer. Terug. Naar terug naar Big Joe Turner. En als u een foto van hem ziet, weet u waarom de naam Big er aan is toegevoegd. Ja. Samen met Count Basie in Honey Hush. De basses Joe Turner, Big Joe Turner en Count Basie and Friends. Opname uit 1973. Ja. En nu? En nu? Frank Sinatra, ja. Ja, maar dat nummer, dat is eh, wat, wat hij dus nu... Het is of, of, op een gegeven moment gezongen door Simon Garfunkel... als uh, uh, themamuziek van die prachtige film. Ik weet niet of je hem kent. Ja, The, ik ken hem. Ja, The Graduate. Hem, Dustin Hoffman, hè. Prachtige film. Ja, prachtige film. Mrs. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. about you for our file. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Mrs. Robinson. Keep them cards and letters coming in, Robbie, baby. wat me dan weer wel opvalt, het, eh, behalve dat het natuurlijk een eh, legendarische zanger was, maar enige eigenwijzigheid kon je de man niet ontzeggen. <laughs> Want hij heeft hier gewoon, de, die tekst die hij hier zingt, heeft niets met het oorspronkelijke nummer te maken. Want hij zingt hele andere dingen dan Paul Simon geschreven heeft hoor. Als je daar, als je daar eens goed op let, hij zingt echt hele andere dingen. Oh, mijn telefoon gaat over. Eh, ja, dat kan toch allemaal niet? Tijdens de uitzending, Albert-Jan, foei. Foei, neemt u me niet kwalijk, meneer Ruud. <laughs> <laughs> maar het is echt zo. Als je, als je eens goed naar de tekst hiervan gaat luisteren... en je legt die de originele van Simon Garfunkel ernaast... totaal anders. Maar, echt totaal anders. Maar goed, maakt niet uit. Hij zingt bijvoorbeeld ook... Eh, even een klein voorbeeldje daarvan. Eh, en dan gaan we gauw naar het laatste nummer. Eh, eh, eh, Jesus Love You More zingt Paul Simon. En hij zingt Jilly Love You More. Oké, okay, het, het, zijn die kleine dingetjes. Dus even die, ja, ja. daarna ook zijn de coupletten totaal anders. Maar goed, geeft niet. We gaan naar het laatste nummer voor vandaag. Is het, want, ja? Ja, we, zitten alweer, we hebben nog maar vijf, vier minuten. Nou, ik had graag nog willen draaien van... We got it together, didn't we? Ja, maar deze krijgen we nog. Deze krijgen we. Dit is hem. You're my first, my last, my everything.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 Nobody but you <laughs> and me. we've got it together, baby. see so many voor het luisteren, dames en heren. Dit waren de vinyljaren voor deze 15 oktober. Volgende week zijn we er weer met dit programma. En eh, voor nu, Albert-Jan, bedankt eh, kerel voor de grachtige platen.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 Namens Nederland komt er een speciale ebola-gezant.